Jobboots met het NOS Journaal. De Vereniging van Longpatiënten afscheid te nemen van dieselolie... en werk te gaan maken van schone alternatieve brandstoffen. Dat zegt het Longfonds in een reactie op het conceptrapport van de Gezondheidsraad. Daaruit blijkt dat een leven lang werken in dieselrook... zorgt voor 7 doden op 100 werknemers. Tot nu toe werd uitgegaan van 1 op de 100. Het Longfonds wijst erop dat werknemers in dieselrook niet alleen longkanker kunnen krijgen... maar ook andere aandoeningen zoals COPD en astma. De FNV noemt de uitkomsten van het rapport schokkend en wil dat de arbeidsinspectie meer mensen krijgt om bedrijven die met diesel werken te controleren. Het jacht dat gisteren zonk op het IJsselmeer is geborgen. Dat meldt de politie. Van de opvarenden ontbreekt ieder spoor. Het is vrijwel zeker dat ze om het leven zijn gekomen. De politie gaat ervan uit dat ze overvaren zijn... en heeft een vermoeden welk schip daarbij betrokken was. Gisteravond verdween het jacht van de radar en er werd een grote zoekactie gestart. Vanmorgen werd de zoekactie hervat, waarbij duikers en sonarapparatuur werden ingezet. De intocht van Sinterklaas in Amsterdam-Zuidoost is rumoerig verlopen. De politie greep vanmiddag in toen de sfeer steeds grimmiger leek te worden. Demonstranten wilden actie voeren tegen de inzet van zwarte pieten. Er dreigde een confrontatie tussen omstanders en demonstranten... maar de politie wist dat te voorkomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Vakbondsbestuurder Ron Meijer is tijdens het partijcongres van de SP in Utrecht gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Jan Marijnissen op, die sinds 1988 voorzitter was van de Socialistische Partij. Meijer noemt het partijvoorzitterschap een ongelooflijke eer, die verplicht tot een enorme inspanning. Hij kreeg 529 stemmen, zijn tegenkandidaat, Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen 370. Jan Marijnissen was jarenlang de onbetwiste leider van de SP. Hij kreeg vanmorgen bij zijn afscheid een staande ovatie van het congres. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en buien. Ook gaat het harder waaien, aan zee enige tijd stormachtig. Morgen zacht bij een graad of 11, maar opnieuw een stevige wind. Aan het eind van de middag stormachtig, met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur.